met het NOS-journaal. Europese leiders zullen morgen samen met de Oekraïense president Zelensky afreizen naar Washington. Daar gaan ze het met president Trump onder meer hebben over het voorstel van de Russische president Poetin... om de Oekraïense regio's Donetsk en Luhansk aan Rusland te geven. Voorzitter van de Europese Commissie von der Leyen en de Finse president Stoep hebben hun aanwezigheid morgen bevestigd. Ook de NAVO-chef Rutte, de Duitse bondskanselier Merz en de Franse president Macron vliegen naar Washington. De politie heeft een telefoonstoring met het nummer 0900 8844 voor hulp die niet spoedeisend is. Het noodnummer 112 is wel te bellen. Vanochtend was de storing landelijk. Op dit moment zijn er op verschillende plekken nog problemen, maar niet door het hele land. Er kan wel online melding worden gemaakt op politie.nl. De 24-jarige man die afgelopen donderdag werd aangehouden voor het voorbereiden van een terroristisch misdrijf... is lid van een rechtsnationalistische studentenvereniging. Het gaat om de Groot-Nederlandse Studentenvereniging in Nijmegen... die volgens Omroep Gelderland nauwe banden heeft met rechtsextremistische organisaties zoals de Geuzenbond. Of de arrestatie gevolgen heeft voor de aanwezigheid van die studentenvereniging... tijdens de Nijmeegse introductieweek... kon de Radboud Universiteit dit weekend nog niet zeggen. Op verschillende plekken in Israël wordt geprotesteerd en gestaakt... om druk te zetten op de regering van premier Netanyahu. Snelwegen worden, worden door demonstranten geblokkeerd en veel bedrijven zijn dicht. De deelnemers willen dat de regering een deal sluit met Hamas... om de gijzelaars in Gaza vrij te krijgen. Het weer op veel plaatsen bewolkt. Het kan wat motregenen. In het zuiden ook af en toe wat zon. De maxima liggen tussen de 19 en 23 graden... bij een zwakke tot matige noordenwind.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 big bro. Taking over the show with this new flow. You need to listen up and feel this. Cause we won't quit. When we make them hits yeah. and stack them chips. This floor, I came for the dough. As soon as I stepped in the door, I see that you hating my glow, the cool, the flow, we soon to blow. We tired of being this poor and having to sleep on the floor and working a nine to five just like a five dollar. Knowing we worth more, we simply had to settle the score. That's why you see these albums and these singles in the stores. It's Big Brother, baby, trying to cash the major figures. You messing my cheese and I'll switch just like Swanson nigga. This is Big Bro, taking over the show with this new flow. You need to listen up and feel this. Cause we won't quit, quit. When we make them hits and stack them chips, who's this? bet you won't forget my name. I probably, maybe, gonna get inside your brain. My family does the same. It's baby's time to rain. We're doing them platinum things. I know you ain't ready for me. You lose, can't wear my shoes. Cherise, brand you. Me and my crew. Don't try a flow if your tongue don't grow. You lose control. We're just way too cold. This is Big Bro, bro. taking over the show, show with this new flow listen up and feel this. Cause we won't quit, quit. yo, this is Jay Rock, uh-huh. and I got more skills than average. Put us together, man, we're more than all of y'all can manage. Cause we be the baddest at it. This here took years of practice, and now it's only more money and it's more madness. Stack up on a daily basis. We travel so many places, switching so many tricks, we're mixing up the names with faces. Cause they see the ice and they trip. They like to ride in the whip, but all I wanna know is if these girls is riding the. Huh? Who's who's this is the NADI, you didn't think I was coming at you. Giving you people a different kind of big brother flavor. I bet y'all didn't think I'd be writing these beats and making no paper. But I guess I'm a paper chasing player and it's in my nature. This is Big Bro, bro taking over the show, show with this new flow. flow. You need to listen up and feel this. Cause we won't quit, quit. We make them hits and stack them chips. This is Big Bro, bro taking over the show, show flow. You see what your eyes want to see.